Marjon Koekoek met het NOS-journaal. Rusland wil binnenkort weer een hulpconvoi sturen naar Oost-Oekraïne. Minister Lavrov wil daarover gaan overleggen met Kiev. Vorige week ging een Russisch konvooi van ruim 200 vrachtwagens de grens over... zonder toestemming van Oekraïne. Kiev sprak van een provocatie en een invasie, maar besloot niet op te treden. Gevreesd werd dat met het konvooi wapens mee zouden komen voor pro-Russische opstandelingen. Minister Ascher gaat kwaadwillende imams harder aanpakken. Moslimvoorgangers die haat prediken of geweld verheerlijken krijgen geen visum of moeten het land uit. In de Telegraaf zegt Ascher dat er de laatste jaren weinig aandacht was voor haatpredikers. Het weren van deze kwaadwillende imams is onderdeel van een plan om te voorkomen dat jonge moslims gewelddadig worden. De Universiteit Maastricht schort een proef met bijna 40 labradors op na een handtekeningenactie. Wetenschappers wilden onderzoek doen naar hartkwalen en pacemakers. De honden zouden de proeven niet overleven. Zo'n 80.000 mensen tekenden een petitie daartegen. De Universiteit Maastricht zegt dat ze zich zal beraden over verdere proeven met honden. Bij het overdekte zwembad De Waterdam in Volendam is het recreatiebad lek. Al het water is weggelopen door een gat in de leiding. De kelders van het gebouw staan nu vol. De brandweer gaat het water wegpompen. Pas daarna kan worden bekeken hoe groot de schade is. De Franse premier Valls heeft het ontslag van zijn kabinet aangeboden aan president Hollande. Dat is waarschijnlijk gebeurd omdat Valls af wil van zijn minister van Economische Zaken, Montebourg. Die nam deze week publiekelijk afstand van het bezuinigingsbeleid van de regering. Morgen wordt de nieuwe Franse regeringsploeg gepresenteerd. Dan nog het weer. In het noordoosten eerst nog zon, elders bewolking en later regen. Het wordt 16 tot 19 graden. De komende nacht gaat het vooral in het zuiden hard regenen. Morgen is het eerst nat, maar vanuit het noorden breekt dan de zon weer door. En het wordt dan 17 graden. Dit was het NOS.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 Voor de mensen die... Eh, Ja, ik zeg het maar even vast eh, aan het begin. Voor, voor, de mensen die eventueel met de trein naar Leiden moeten vanuit Zandvoort... Uh, rijden geen treinen tussen Haarlem en Leiden. Dit vanwege een stroomstoring. En het is nog niet bekend hoe lang deze storing gaat duren. Dus moet u toevallig met de trein naar Leiden... zoek dan een andere eh, reisweg. Want er rijden geen treinen tussen Haarlem en Leiden. Ook niet tussen Schiphol en Leiden trouwens. Er is een stroomstoring. Dan weet u dat vast. Eh, voor als je die kant op moet. Hè? Ja, kan, kan handig zijn. Ik zou niet weten hoe ik je dan moet adviseren te reizen als je naar Leiden moet. Ik denk via Haarlem en dan eh, met bus 80 en dan in Haarlem de 50 nemen. Ik denk dat dat het slimste is. Ja, er rijden wel bussen hoor. Tussen uh, Haarlem en Leiden. Stopbussen dus. Dus vanaf Heemstede Aardenhout rijden die wel. Maar goed, dan weet je het vast. Het is maandag. Het is 25 augustus vandaag. Eh, ja, de zomer zit er weer bijna op hè. Zomer? Ach, gisteren was het mooi weer toch? Ja, goed wel. Maar goed, we gaan eh, weer lekker een weekje er tegenaan. Ik ben er vijf dagen in de week deze week. Want Charles is op vakantie natuurlijk. Dus die is gisteren vertrokken. Dus morgen doe ik het programma ook samen met Dolly. Dus vijf dagen in de week. Na een week uitrusten hoor. Maar goed, maakt niet uit hoor. We doen het met plezier en we hebben er plezier in. Ans ook weer, die is met het nieuws bezig. Dat komt straks weet niet precies hoe laat, want we waren wat laat door die storing natuurlijk. En eh, ik weet allemaal niet hoe lang het later precies gebeurde. Maar het komt er in ieder geval aan, het regionieuws. Verder, als alles eh, volgens planning verloopt, hebben we ook nog het weekend report. horen we wat er allemaal gebeurd is het afgelopen weekend. En eh, voor de rest heb ik natuurlijk heel veel lekkere muziek. dan maar gelijk goed beginnen. Hè? And no, I never got her name. Or time to find out anything. I loved her just the same. This Train. And though I rode a different road. And sang a different song. I'll love her till my last breath's gone. Angel in Blue Jeans. Like a river made of silver. dat met hun nieuwe single. En dat heet Angel in Blue Jeans. Oeh, dit is oud. Blue Velvet. Bobby She wore blue velvet. Bluer than velvet was the night. Softer than satin was the light. from the stars. She wore blue velvet, bluer than velvet were her eyes, warmer than May her tender sighs. Love was all. heart there will always be precious and warm a memory through the years and I still can see blue velvet through my tears she precious and warm a memory through was niet Bobby Darren, maar Bobby Vinton. Jans, ik moet het wel goed zeggen. Maar ja, er waren ook zoveel van die Bobby's in die tijd. Jee, het barstte ervan. Ja, zelfs Rob de Nijs heeft het opgenomen. De nummer, toen heette het uh, Hoe heet je of zo. Het is Brian Highland. Ook al zo oud. I you just a couple of days ago. Bum, bum, bum. I only met you and I want your loving so. Ginny, come lately, sweet, sweet as candy. to see the sunlight.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 Ik dans nooit dus. Ik moet niet sexy zijn. Nielsen was dat, zijn nieuwe plaat. Nieuwe single getrokken van zijn laatste album. Heet Sexy als ik dans. Ja, je hoor je ze hè, bij CFM Lunch. Vijf dagen per week live. Daar hoor je ze. De nieuwe hits en de hele oude en ook niet zo oude platen. Alles door elkaar heen. Ja, dit is ook zo mooi. Ghost. sleeping all these demons away. What's your ghost? The ghost of you. Zo heet deze dame. Hij heeft het over geesten. La la la Ja, geesten. Nou, geesten dan. Oké. Jawel. Bruce Hornsby nummer dat heet The Way It Is. Ja, het is niet anders. Je zal het ermee moeten doen. Standing in line, marking time, waiting for the welfare dime. de enige hit die die man ooit gehad heeft. Hij zal wel meer platen gemaakt hebben hoor, maar dit is de enige hit die echt gehad heeft, denk ik. Nummer dat heet The Way It Is. En het klinkt nog steeds lekker. Vooral vanwege de piano natuurlijk. Ja, oké, dat is nog helemaal zo. Het is niet anders. Tell me where we're running to. Cause I don't really have a clue these days. Waylon, Love Drunk. Heart, tell me where we're running to. Cause maybe this old cowboy Just down below Van Van zijn nieuwe album, het heet Love Drunk en zo heet ook de single. Soms krijg je via internet wel eens hele leuke informatie. Zo lees ik dus, zo lees ik dus net dat Gene Simmons, die, eh, eh, die eh, gemaskerde figuur van Kiss en zo... is vandaag 65 geworden. Ja. En hij geeft er letterlijk toe dat hij door de muziek, door, de muziek is gegaan toen hij voor het eerst de Beatles zag. Nou, rock and roll all night. Hier is Kiss. Simmons. Vandaag dus 65 geworden. Heeft u dat toen hij voor het eerst de Beatles zag op, in de Ed Sullivan Show... dat die, eh, die vier lieve jongens, aardige jongens, mooie pakjes en zo... uit de middle of nowhere, zoals hij dat, eh, zoals hij dat dan noemt... dat hij dacht van, hé, hey, dat is leuk, muziek maken. Eh, toen is hij het ook maar gaan doen. Kiss dus met Rock and Roll All Night. En dit is The Script. Superhero. Superhero, zei ik. Nieuws komt eraan, wordt geëdit.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 Dat vind ik toch wel het mooiste bericht wat ik vanmorgen gehoord heb. Zonde, hè? Ik heb, eh, ik, vertelde het aan mijn labrador, aan Renko. En eh, die zei nou... Ja, even wachten. Ik vertelde het aan mijn, aan mijn eigen labrador, hè, aan Renko. Nou, jongen, hij trok een lip op, begon te grommen, was niet te geloven. Hij zegt, ik ga naar Maastricht, ik ga ze bijten. Ik ga ze bijten, zei hij. Ja, dat zei hij echt. Hij zegt, ik, ik pak ze gewoon, pak ze allemaal in hun broekspijpen. Groot gelijk. Nou, het is afgewezen, eh, het is afgewend. Goddank. Dit is uh, Bunny Holly. Heartbeat, why do you miss when my baby kisses me? Heartbeat, why does a crucify you, deny, defy, or crucify. van Bob Dylan. Het waren de Birds.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 Dus dat zou dan kunnen betekenen dat u weer gewoon met de trein naar eh, Leiden kunt vanaf Heemstede Ardenhout. Ja, u ziet het, wij zijn actueel. Dit is van het nieuwe album van Doten. U weet wel, die met die grote hit Home. En dit is van zijn nieuwe album Seven Layers. The coldest night came in the spring. The final frost was laid again. We dried the roots, froze the shoots, killed the flowers, and stole the color from the summer. Oh, let the river in, burst the dams and start again. Oh, let the river in will of man can hold it in. Oh, let the river in. As the blood beneath my skin, let the river in. Nature plays, nature wins. You held on to my hands like a vice you turn the screw, turn them white. But there's a point, there's a limit where we break. The current finds the quickest way. So let the river in, burst the dams and start again. Oh, let the river in. The will of man can hold it in. Oh, let the river in as the blood beneath my skin let the river in Nature place, nature Layers van Doten. Ik weet het wel, iemand met die superhit eh, Home. Het goed hoorde is het album vandaag uitgekomen. En eh, het album heet Seven Layers. En het liedje heet Let the River In. Even een aanvulling op wat ik u net vertelde. Eh, het treinverkeer tussen Haarlem en eh, Leiden is weer gedeeltelijk op gang. Alleen de intercities naar Dordrecht rijden nog niet. En dit is Elvis Presley. Live opgenomen. Just can't help believing. I just can't help believing. When she smiles up soft and gentle. with a trace of misty morning and a promise of tomorrow in her eyes. I just can't help believing when she's lying close beside me and my heart beats with the rhythm of her sigh.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 This time the girl is gonna stay. Elvis Presley. En dat live kun je wel vergeten hoor. Dat applaus is erin geplakt. Dat is echt geen live opname dit. Maar ja, je plakt er gewoon een applausje achter. Dan lijkt het net echt. Eh, we gaan naar het nieuws en het weer van 1 uur. Zeker. het blijft wel een mooi liedje. En het blijft ook een fantastische zanger. Maar dat applaus moet je vergeten. Dat is erin geplakt. Dat is geen live-opname dit. Zo, zo, klinkt, eh, zo kan een live-opname nooit klinken. Kun je ook geen duetten met jezelf zingen? Dat deed hij wel. Ja, dat kan niet. Op een podium. Dat gaat niet. Goed, nou oké. we gaan naar eh, het nieuws en het weer, dames en heren, van 1 uur. En waarom staat u volgende plaat dan niet in? Waarom doet hij dat dan niet? Hallo, hallo, ik ben... Nou ja, dan praat ik het wel even vol. Het is toch bijna tijd. Eh, straks na 1 uur gaan we lekker weer verder met cabaret.